11 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Mensen die een mondkapje dragen zijn niet meer dan anderen geneigd om losser om te gaan met de anderhalve meter regel. Blijkt uit straatonderzoek in Amsterdam. De onderzoekers analyseerden camerabeelden van een winkelstraat in Amsterdam. Ze zagen geen verschil in gedrag tussen mensen met en mensen zonder een mondkapje. Ruim de helft van de mensen hield zich niet op anderhalve meter afstand. En daaruit concludeerden zij dat drukte een belangrijkere factor is in het schenden van de anderhalve meter regel dan het dragen van mondkapjes. In het bloed van de Russische oppositieleider Navalny zijn geen sporen van gif gevonden... zegt de plaatsvervangend hoofdarts van het ziekenhuis in Omsk, waar hij ligt. Hij zegt dat er een diagnose is, maar dat hij die nog niet bekend kan maken. Navalny werd gisteren onwel, volgens zijn woordvoerder... nadat er gif in zijn thee was gedaan. Er staat een vliegtuig klaar om hem naar Duitsland te brengen... maar het ziekenhuis zegt dat hij daarvoor nog niet stabiel genoeg is. Ruim 50 anonieme Twitter-accounts hebben sinds het begin van de coronacrisis nepnieuws verspreid over het virus. Dat concludeert datajournalistiek platform Pointer na het onderzoeken van 1,7 miljoen tweets over het coronavirus. Deze zogeheten troller plaatsen berichten waarin een onder meer wordt beweerd dat het virus in een laboratorium is gekweekt of door het 5G-netwerk is veroorzaakt. Er werden nog eens ruim 500 accounts gevonden waarvan Pointer vermoedt dat het nepnieuws-accounts zijn. Wie er achter de trollen zit is nog onduidelijk. Als twee renners of twee stafleden van een wielerploeg die mee is naar de Tour de France symptomen hebben van het coronavirus en daarop positief zijn getest, moet het hele team naar huis, heeft de organisatie van de Tour besloten. Als er binnen een ploeg alleen één renner besmet is met het coronavirus, dan zal alleen die renner uit de Tour worden gehaald. De Tour de France begint volgende week zaterdag in Nice. Het weer. In het zuidoosten en oosten wat regen en motregen.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 Daarom nu Wegenwacht Europa Standaard met 20% korting. Dan is de beste hulp, ook in het buitenland, altijd dichtbij. Ga naar anwb.nl slash Wegenwacht. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, met nu. Voor en de regio. Willkommen zurück, liebe Zuhörer, zur zweiten Stunde der Ausstrahlung des ZFM-Radioprogramms für den Touristen hier in Sandford. Wir haben angefangen mit dem Rias Big Band Berlin mit Was du mir erzählt hast und Komm spiel mit mir. Bienvenue à nouveau, cher auditeur. La deuxième heure de l'émission de programme de radio ZFM pour le touriste a commencé. Nous avons euh, justement euh, écouté le, le, big band Berlin, Rias Berlin, avec Was du mir erzählt hast, komm spiel mit mir. Welcome back, dear listeners, to the second hour of the broadcast of the ZFM radio program for the tourists here in Zandvoort. We started this second hour with the Rias Big Band Berlin with the songs Was du mir erzählt hast and Komm, spiel mit mir. Bueno, bienvenidos. Estamos aquí de nuevo por la segunda hora de transmisión de programa de radio ZBN, Hora Turístico. Hemos comenzado con el Rios Big Ben Berlin, con Was du mir erzählt hast, komm, spiel mit mir. And then now time for a giant in the French uh, tradition, Charles Aznavour. And he sings... Donne tes saisons. Gib deine 16 Jahre. Viens, donne tes saisons au bonheur qui prend forme pour que ton corps d'enfant peu à peu se transforme, viens. N'hésite pas, mets ta main dans ma main, simplement, et donne tes saisons Viens, donne tes saisons aux amours éternels, c'est le plus beau printemps de la vie qui t'appelle, rien. au creux de moi, mets à jour sur ma joue tendrement et donne tes saisons. Un jour lorsque la vie aura fané nos jours. Un jour, nous penserons qu'il fut bien court, le printemps des amours vient. Donne tes saisons à ta fureur de vivre le chemin des amants est le seul qu'il faut suivre, viens Donne ton cœur, mon amour, à l'amour qui attend pour prendre tes 16 ans. Donne tes 16 ans, donne tes 16 tes En dat was Charles Navour with Dawn de Saison. We change to an immensely popular singer in Latin America and in the Spanish-speaking parts of the United States. I'm talking about Marc Antony, born in New York from Latin parents. And uh, as I said, he is tremendous popular uh, over there. Listen to celos, which means Eifersucht, jalousie, jealousy. Mark Anthony. y con mis virtudes. Siempre supe aceptarme de mis fracasos, mis amores. Siempre aprendí de mis errores, pero nunca celos o envidia de nadie. Jamás yo sentí hasta que el destino me puso ante mí tu mirada de ángel. Y así comenzó mi obsesión, mi delirio por conquistarte. Pero al saber que no eras libre no me aleje y en cambio quise estar lo más cerca posible de ti, espiarte y seguirte allí donde vas. Envidia, me muero de celos y envidia. Pensando en la forma en que él te acaricia. Y siempre me estoy imaginando las veces que él te hace suya. No puedo aguantar tantos celos, me muero Cambiar yo mi vida por la de ese hombre Y amarte hasta que se te olvide Tu nombre Va contra mis principios, mi moral, mi dignidad El tener sentimientos de amor estoy imaginando las veces que el día hace suya. No puedo aguantar tantos celos, me muero de envidia. Envidia, queriendo ser luna en la noche y así ser testigo de tanto derroche. Queriendo cambiar yo mi vida por la de ese was waar Mark Anthony mit Celos. Ja, liebe Zuhörer, ik möchte Ihnen jetzt äh, was erzählen über die Ausstellung Dünen erzählen Kriegsgeschichten. Äh, in dieser Ausstellung erzählen fünf Charaktere ihre Geschichte über die Kriegszeit im und um den Nationalpark Zuid-Kennemerland ganz in de Nähe van Zandvoort. Die Charaktere sind das Kind, der Bestatter, der deutsche Soldat und der Journalist waren auf verschiedene Weise mit dem Nationalpark verbunden, der damals als Kennemer Dünen bekannt war. Sie erzählen vom Bau des Atlantikwalds, den Dünen als Wohn- und Arbeitsgebiet, als verbotenes Gebiet für Anwohner und als letzte Ruhestätte für Widerstandskämpfer. Der Charakter des Försters zeigt, wo die Spuren im Nationalpark noch sichtbar sind und wie groß die Widerstandsfähigkeit der Natur nach dieser verheerenden Zeit war. Durch Scannen der QR-Codes in der Ausstellung können Sie die Geschichte auf Ihrem eigenen Telefon anhören. Die Ausstellung Dünen erzählen Kriegsgeschichten ist eine Initiative anlässlich der 75-jährigen Befreiung in der Niederlande. Und wo ist das alles? Das ist im Besucherszentrum auf der Seeweg 12 in Overveen. mit dem Auto is dat, ik denk, ja, äh, etwas 10, äh, maximum 15 Minuten. Mit dem Bus zum Besucherzentrum kunnen Sie den Connection Bus nehmen, Linie 81 von Zandvoort Richtung Haarlem, Haltestelle Kennemerduinen am Seeweg. Die Haltestelle befindet sich wenige Meter vom Eingang des Parkplatzes Kuhflak entfernt. Dahinten befindet sich das Besucherzentrum. Wir können das richtig empfehlen. Maya hat sich die Ausstellung gestern angesehen und war ganz begeistert davon. Also Maya, peut peux-tu dire de cette exposition Oui, peut-être ça c'est aussi une bonne idée euh, pour visiter ce week-end. Il y a une exposition euh, qui raconte, les dunes raconte des histoires de guerre. Et ça, vous pouvez euh, trouver dans le centre d'accueil de Kennemerduinen. C'est une exposition qui raconte leur histoire sur la période de guerre dans et autour de ce parc national Zuid-Kennemerland. Il y a cinq personnes, un enfant, un entrepreneur de pompes funèbres, un soldat allemand et un journaliste qui compte l'histoire avec euh, euh, la situation dans les, dunes Kennemerduinen. Il parle de la construction de murs de l'Atlantique, des dunes comme zone de vie et de travail, comme zone interdite pour les résidents locaux et comme lieu de repos final pour les résistants. Les caractères du forestier montrent où les traces sont encore visibles dans ce parc national et à quel point la résilience de la nature était grande après cette période dévastatrice. En scannant les codes QR de la exposition, vous pouvez aussi écouter les histoires sur votre propre téléphone. L'exposition Les Dunes raconte des histoires de la guerre est une initiative à l'occasion de 75 ans de libération aux Pays-Bas cette année. Alors, l'adresse, euh, c'est la rue à la mer, ça s'appelle chez nous en hollandais le Zeeweg, numéro 12. Vous pouvez y aller en voiture. En bus, c'est possible euh, jusqu'à la porte d'entrée, la ligne 81 de Zandvoort à direction Haarlem. Le arrêt, arrêt doit être Kennemerduinen. Uh, L'arrêt est situé à quelques mètres de l'entrée du parking Koevlak. Alors, uh, c'est très bien accessible. And now, Reinhard May, Sommermorgen, Summer Morning. Durchs offene Fenster dringt der Tag ins Zimmer und Morgenlicht durchflutet schon den Raum. Ich spür dich neben mir, du schläfst noch immer und suchst ihn festzuhalten, deinen Traum. Wie gern hab ich es neben dir geborgen, noch nachzudenken über dich und mich. Wie gern mag ich die hellen Sommer. Hier höre ich jetzt schon vor dem Hause Stimmen, Straßengeräusche, Autotüren. Verstrichen ist die stille Atempause. Du regst dich, als scheinst du es auch zu spüren. Und blinzelst zu mir mit verschlafenem Lachen. Ich wart auf diesen Blick allmorgen endlich. Wie gern spür ich dich neben spät am Tage. Komm einen Augenblick noch nah zu mir. Wann sag ich, wenn ich es dir jetzt nicht sage, dass ich glücklich bin mit dir? Von deiner Wärme, deinem Rat umgeben, von deiner Zärtlichkeit, wann sage ich, wie gut es ist, an deiner Seite zu leben. meiner Meinung nach noch immer een der besten Singer-Songwriters in Deutschland. In my opinion, still one of the best singer-songwriters in Germany, Reinhard May. On to Belgium. And a very famous group from there is Clouseau. Uh, they sing in Dutch, in Flemish. And they sing about a girl named Domino. is niet zo lang geleden, maar het lijkt een ver verleden. Ze heette Domino, of ze noemde zich zo.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 Uh, we really can recommend you an exhibition called Dunes Tell War Story. Uh, it's in the visitor center in the Kennemer Dunes. We will tell you later where to find that. Dunes Tell War, tell war Stories uh, Eh, have five characters with, eh, who tell their story about the Wo Second World War, War period in and around the National Park Zuid-Kennemerland. The characters are the child, the undertaker, the German soldier and the journalist were associated in various ways with the national park, then known as the Kennemer Duinen, the Kennemer Dunes. They talk about the construction of the Atlantic Wall, the dunes as a living and working area, as a forbidden area for local residents, and as a final resting place for resistance fighters. The character of the forester shows where the traces are still visible in the national park and how great the resilience of nature was after this devastating period. By scanning the QR codes in the exhibition, you can listen to the stories on your own smartphone. The exhibition Dunes Tell War Stories is an initiative on the occasion of 75 years of liberation in the Netherlands. Okay, where to find it? The address for your uh, uh, Eh, for your eh, eh, route planner is Visitor Center. En de address is Zeeweg 12 e e e Z-E-E-W-E-G Zeeweg 12 in Overveen. O-V-E-R-V-W-E-N. Zeeweg 12 over Wien. Or you can take a bus from Connection, the 81, leaving in Zandvoort, and it will Uh, drive in the direction of Haarlem. And you get out, you alight at the stop Kennemerduinen on that same zeeweg. And the stop is located just a few meters from the entrance of the Koevlak Park, car park where you find the visitor center. If, you, if it's all too difficult now, just go to internet and uh, type in Kennemerduinen Visitor Center and you will find all the information there. Maya, en español, por favor. <laughs> Bueno, eh, yo les puedo eh, aconsejar una exposición eh, interesante. Se llama Las dunas cuentan historias de guerra. Y son cinco personajes que cuentan una historia sobre el periodo de guerra en el Parque Nacional South kennemerland y sus alrededores. Cinco personajes que son un niño, el empresario de pompas fúnebres, el soldado alemán y el periodista estaban asociados de diversas formas con la construcción del muro atlántico. Las dunas como zona de vida, zona de trabajo, como zona prohibida para los vecinos y como lugar de descanso final para los combatientes de la resistencia. El carácter, carácter del forestal muestra donde aún son visibles las huellas en el Parque Nacional y cuán grande fue la resistencia de la naturaleza después de este periodo devastador. Al escanear los códigos QR de la exposición, puede escuchar a las historias eh, en su propio teléfono. La exposición es una iniciativa con motivo de los 65 años de la liberación de los Países Bajos, que se celebra este año. La dirección es eh, Zeeweg número 12 eh, eh, en Overveen, coche, y en autobús hasta el centro de visitantes Connection, línea número 81 desde Sanford, dirección Harlem. La parada Kennummerduinen en Zeeweg, Camino al Mar. La parada se encuentra a pocos metros de la entrada del aparcamiento de Kufla, se llama. So, es muy fácil para llegar y es interesante, algo, algo de la historia. ok okay, ahora Bob Marley. times. Uh, another nice English song, but no reggae this time. Uh, it's uh, Mr. George Benson with his big Nothing's Gonna Change My Love For You. the days would all be empty. The nights would seem so long. With you, I see forever. George Benson, Nothing's Gonna Change My Love For You. And that means that by now we are ready for the weather forecast. We zien jetzt fertig für die Wettervorhersage fürs Wochenende. Und was wird es geben? Ja, heute ist noch immer 25, äh, 29 Grad. Äh, aber es gibt auch eine starke Schauer heute. Die Wärme scheint dann für längeren Zeitraum aus unseren Regionen abgeleitet worden zu sein und, die Wechsel, und wir wechseln zu normaleren Temperaturen für Holland für die zweite Augusthälfte. Es bleibt leicht veränderbar. Dieses niederländische Wetterbild bietet auch am Wochenende genügend Sonnenstunden So, das ist okay. In der Nordsee können Sie die Regenschauer aufgrund des jetzt sehr warmes Wassers einen zusätzlichen Schub bekommen. So, dann eh, kunnen können Sie schön in der Nordsee mit Regen. Das ist doch immer eine ganz äh, merkwürdige, aber schöne Kombination. Die Ziffern. Äh, eh, die Temperatur am Samstag Maximum 22 und in der Nacht Minimum 18 Sonntag übertags 19 und Minimum 16. So die Nächte sind äh, immer noch ein bisschen warm. Die Chance für Sonnenschein am Samstag und am Sonntag 75 Prozent. Und der Regenchance am Samstag 35 und Sonntag 45 Prozent. Die Windstärke an beider Tage, Sonntag, Samstag und Sonntag, ist 4 Maya, quel sera le météo ce week-end Bon, la prévision euh, de météo aujourd'hui, pendant la journée, il y a quelques fortes affaires à South kennemerland La chaleur semble alors s'être dissipée de nos régions plus longtemps. Et nous passons à des températures plus normales qui s'appliquent pour la seconde quinzaine d'août. Il reste légèrement modifiable euh, cette photo météo néerlandaise offre également suffisamment d'heures euh, d'ensoleillement les week-ends. Dans la région de la mer du Nord, les affaires qui tombent peuvent obtenir une coupe de pouce supplémentaire en raison de l'eau désormais très chaude. Je vais vous donner quelques chiffres. Euh, samedi, la température va augmenter 22 degrés. Le dimanche, un peu plus froid, 19 degrés. Euh, puis il y a de soleil, euh, quand même 75%, hein, c'est la possibilité. Un peu de pluie aussi, entre 35 et 45% le, le dimanche. Et le vent à 4. Merci Maya. And then now uh, uh, I have a record here of a Chilean singer, a singer from Chile, South America. Son uh, his name is Douglas and he sings Esta noche la paso contigo. Diese Nacht verbringe ich mit dir. Cette nuit je passe avec toi. This night I spent with you. Douglas from Chile. Douglas with Esta Noche La Paso, La Paso Contigo. Yeah, and now the weather forecast, but this time in English and in Spanish. Let's start with English. Uh, today, during uh, this day, Friday, there will be some heavy showers in the region here in South Catamaran. Uh, not exactly known where, so it can hit Zandvoort. Maybe it just will pass Zandvoort. And in general, the heat seems to have been dissipated from our regions from a longer period of time. This actually today is the last really hot day. And then we switch to more normal temperatures that apply for the second half of August here in this country. It remains slightly changeable. This Dutch weather picture also provides sufficient hours of sunshine in the weekend, so don't worry. In the north sea area here on the beach, showers that fall can get an extra boost due to the now very warm water in the sea. And that, as you maybe know, uh, stimulates uh, sometimes uh, local rain showers. Some facts and figures uh, Saturday, we expect uh, a maximum temperature of 23, 22 degrees centigrade and at night a minimum of 18. And for the Sunday, slightly lower, we expect a max of 19 degrees and at night 16. That is even a better temperature for a uh, sound uh, night's rest. Uh, what about the sun? Uh, Saturday, we expect and Sunday both 75% of the time sunshine. So that's not too bad. Temperatures a little bit lower, but still a lot of sunshine. The rain expectations uh, Saturday 35% and Sunday slightly higher 45%. For the windsurfers and the sailors, uh, it's still good wind, force 4, not too heavy, a nice uh, wind to uh, do your uh, aquatic sports. E Maya, ¿Qué tiempo hará este fin de semana? Bueno, Jaime va a cambiar un poco. ¿eh? La previsión meteorológica dice que hoy durante el día hay algunas lluvias, pueden ser fuertes en esa región. Entonces el calor parece haberse despejado de nuestras regiones durante un periodo de tiempo más largo y cambiaremos a temperatura normal que se apliquen a la segunda quincena de agosto, las últimas dos semanas. Sigue siendo em, cambiando, cambiando también, poco a poco. Esta imagen meteorológica holandesa también proporciona suficientes horas de sol durante el fin de semana. Eh, en el eh, área del Mar del Norte, las lluvias que caen pueden recibir un impulso adicional debido al agua ahora todavía muy cálida. Bueno, eh, temperaturas eh, vamos a tener um, mañana sábado 22 grados, pero bajar un poco hasta 19 el domingo. Sol mucho, 75%, lluvia 30-40% y un viento de una fuerza de 4. Gracias, Maya, gracias. And we're nearing 12 o'clock already. Uh, another song in Dutch from a Dutch singer called Rob de Nijs. Rob de Nijs. And he sings about a girl called Malababe. Malababe in uh, the ancient times uh, was uh, a girl who, uh, well, uh, went with soldiers and spent the night with them And she is looked down upon by uh, the citizens uh, of good behavior, so-called. And uh, he thinks that in the end... Uh, Malababa maybe was a much better person than these so-called decent citizens. Listen to Rob de Nijs and Malababbe. Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten, hun petten op één oor. Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man. Die in het donker wel durft, wat overdag niet kan. En bij nacht, in de kroegen hier, gaat je naam in het rond bij het blond schuimend bier. Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil. Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van zijn kwijl. En bij nacht, in de kroegen hier laat je naam in het bij het blond zwuimend bier. Malen, babbe kom, malen, babbe kom hier. Lekker stuk, malen meid, lekker dier van plezier. Malen, bab is rond, malen, babbe is blond. Zoen op je mond, malen, babbe als een houten plank. Met spijkers in zijn kop, te kijken in zijn bank. De zwartlakers pak om zijn zondige lijf. Bang voor de duivel en bang voor zijn wijf. En zuinig cent in het zakje doen, zo komt hij zijn ziel weer terug. En zijn fatsoen. En jij moet achteraan in het donker ergens staan zoals het hoort. Maar eens dan komt de dag, dan luiden ze de klok. Dan draag jij witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan zullen ze dan kijken? Daar denk ik altijd aan. Als bij nacht in de kroegen hier ik je naam weer hoor bij het blond schuimend liebe Zuhörer, wir sind wieder am Ende des Programms angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Freitag. Das wird unsere letzte Sendung dieser Sommersaison sein. Nächsten Freitag von 10 bis 12 Uhr in ZFM Radio. Bis dann. Chers auditeurs, nous sommes de nouveau arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir écouté à la radio ZFM et à la vendredi prochain, à 10h à midi. C'est la dernière émission. À, tout, à la prochaine. Dear listeners, we have come to the end of the program again. Thank you so much for listening. And we like to see you on ZFM. We like to meet you on ZFM radio next Friday, which, by the way, will be our late last broadcast of this summer season. But don't worry, next year we will be back. Next Friday from 10 till 12 a.m. Till then. Hemos llegado al final del programa. Eh, gracias por escuchar y nos veremos en el Radio ZFM el próximo viernes a las 10 hasta mediodía. Y eh, entonces la semana que viene es también la última emisión hasta la próxima verano. Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor.